Michel Koenen met het NOS-journaal. Vicepresident Pence weigert president Trump uit zijn ambt te zetten... door middel van het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet. De democraten hadden daarom gevraagd vanwege de bestorming van het Capitool. De kans is groot dat de democraten nu voor de tweede keer Trump proberen af te zetten met een impeachment. De douane heeft het afgelopen jaar opnieuw meer drugs in beslag genomen... en binnen- en buitenland werd 115.000 kilo cocaïne onderschept... die bestemd was voor Nederlandse havens. Volgens de douane komt de toename door meer en slimmere controles en drugshonden. Synthetische drugs worden vaak via de post naar het buitenland verstuurd. Tussen 2004 en 2017 is in totaal 43 miljoen hectare bos vernietigd. Vooral in de Braziliaanse Amazone. De tropische bossen zijn volgens het Wereld Natuurfonds vooral gekapt om ruimte te maken voor landbouw. En door de ontbossing stijgt volgens het WNF ook de kans op een pandemie, zoals nu corona. Het kabinet gaat het vrijdag hebben over de vraag of het moet aftreden vanwege het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Gisteravond was er een overleg van zo'n drie uur, maar daarin is niet gesproken over de politieke consequenties, zei premier Rutte. De oppositie wil dat de, het hele kabinet aftreedt vanwege de affaire. En de gemeente Den Haag heeft niet ingegrepen bij de demonstratie in Duindorp op Oudjaarsdag. Omdat onder meer de veiligheid van de aanwezige kinderen in het geding kwam. Dat heeft burgemeester Van Zanen geantwoord aan de gemeenteraad. Bij het protest voor het behoud van vreugdevuren waren tientallen mensen aanwezig. Het leek meer op een feest omdat ze dansten, zongen, geen afstand hielden en er een dj was. Dat leidde tot veel verontwaardiging op sociale media. volgens Van Zanen heeft de organisatie er alles aan gedaan om de boel rustig te laten verlopen. Het weer nog, kans op lichte vorst en gladheid, lokale winterse bui. Overdag zon en vooral in het noorden kans op een bui.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 uit altijd goed. Dus gaat het nu niet fout. Dus gaat het nu think I'm crazy The way I've been craving If I put it quite plainly Just give me them babies So what you doing tonight? Better say doing you right Watching movies but we ain't seen a thing tonight yeah.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 true, true. Make a bitch wanna hit snooze. Ooh. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 30 for 35. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 30 for 35. Means I want to 69. going on You got to have a J-O together. ZFM. de reflectie van een winkelruit zie ik je naast me staan. Je ogen lachen zoals altijd en je kijkt me van je evenbeeld Tot ik wat beter kijk En staat te staren change got to you try so hard just to please me?